Gert Kluk met het NOS Journaal. In Den Haag houden duizend militairen in aangekomen. Het kabinet wil 1 miljard euro bezuinigen op defensie en er worden 12.000 banen geschrapt. Er vallen duizenden gedwongen ontslagen. Minister Hillen zal de demonstranten toespreken. Ook is er op het Malieveld een discussie met defensiespecialisten uit de Tweede Kamer. De bewoners van de Antillenflat in Leeuwarden kunnen de komende maanden niet terug naar hun woning. Ze krijgen van de gemeente vervangende huisvesting. Maandag stort een deel van de galerij van de Antilleflat over vijf verdiepingen in. De oorzaak is onbekend. Gisteren mochten de bewoners via een hoogwerker hun woning in om wat spullen op te halen. De verzekeraars keren bedrag aan de gedupeerde bewoners uit. Alleenstaanden krijgen voorlopig 500 euro en meer persoonshuishoudens 1000 euro. Volgens de verzekeraars kan dat later meer worden. De milieuvergunningen die zijn afgegeven voor drie Nederlandse kolencentrales zijn niet in strijd met Europese milieuregels. Wel moet Nederland de internationale richtlijnen omzetten in nationaal beleid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer Greenpeace. Nederland is verplicht om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen, maar de drie vergunningen die zijn afgegeven zijn daar niet per se mee in strijd. De milieuvergunningen werden in 2007 en 2008 afgegeven voor twee kolencentrales in de Groningse Eemshaven en één in Rotterdam. Het gaat weer beter met de restaurants in Nederland. Voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zetten restaurants flink meer om. En het komt niet alleen door hogere prijzen, maar ook door meer klandizie. Het herstel in de hele horeca is al een tijdje aan de gang. Volgens de laatste kwartaalcijfers van het CBS deden cafetaria's het het best. Het weer vanmiddag bewolkt en buien. Het wordt 16 graden aan zee en 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB.